Haag reist vandaag geen openbaar vervoer. Het is een protest tegen de aangekondigde bezuinigingen door het kabinet van 165 miljoen euro. Er kan 23 miljoen euro minder worden bezuinigd, zei minister Schultz deze week. Maar de vakbonden en actievoerders vinden dat nog steeds veel te veel. Gisteren was er een staking in Amsterdam, morgen is Rotterdam aan de beurt personeel van sociale werkplaatsen voert vandaag actie in Ulft in Gelderland. Daar vergaderen de gemeenten over een bestuursakkoord waarin onder meer afspraken staan over bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Veel gemeenten vinden dat ze te veel moeten bezuinigen en willen op dat punt niet instemmen met het akkoord. Met de actie wil het personeel van de werkplaatsen de gemeente onder druk zetten om hun poot stijf te houden. Ook de vakbonden en de oppositiepartijen voeren actie. In het Limburgse dorp Mestelo woedt een grote brand in een varkenstal. Er stonden 5000 varkens in de stal. De brandweer heeft zoveel mogelijk dieren proberen te redden. Hoeveel varkens zijn omgekomen is onbekend. Voor onze brandweer gaat het nog enkele uren duren voordat de brand is geblust. Minister Schippers vindt dat Duitsland in de EU-crisis warrig optreedt. Bij Knevelen van de Brink zei ze dat niemand de regie heeft. Iedereen geeft zijn mening, van de deelstaatminister tot de landelijke minister. En dat is volgens haar onhandig en verwarrend. Schippers tonen ook begrip voor het dilemma waar Duitsland mee worstelt. Als je ziet dat veel mensen ziek worden en sterven, wil je waarschuwen. Als je denkt dat je de oorzaak weet, anders Schippers groot dicté bij Nederlandse taal wordt dit jaar geschreven door Arno Gunberg. Dat is bekendgemaakt door de Volkskrant, een van de organisatoren van de dicté. De schrijver is bekend van boeken als Teuza, De Asielzoeker en Fantoompijn. De 22e editie van het groot dicté bij Nederlandse taal wordt uitgezonden op 15 december. Het weer al nog bewolkt en eerst nog wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door wordt 16 graden aan zee en gaat of 19 in het zuidoosten. Komende dagen is het bewolkt met een het was het NOS Journaal. Het is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij de afrit 3 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk 3. Richting Den Haag tussen Rolof Arendsveen en dorp 9 kilometer. A8 Zandam richting Amsterdam voor Oostzaan 3. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen de knopen de Rotterpolderplein en Raasdorp 3 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag Maanveld 3. A20 Gouden richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum ook 3 4 kilometer. A28 zonder richting Utrecht.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 Yeah, baby, I'm demons. I'm tryna holler at you, I'm screaming. Filling up and down, that's demons. feeling like a bitch king, used to be the queen and it was my mind But you need to me demons I love it all the time, saying I'm leaving Oh baby, I think I'm myself so please Don't roll me out I can't step off the ground And I just can't get enough Think about it every night i am going on in the combos Got me high and I ain't coming down though My heart is pulling out harder than a retro She got me feeling like this I'm I can't a down, so please don't hold me high And I can't tell how to ride And I just can't get enough Oh, you got it, What's up? Música snaren zouden Holland laten de Spaanse zon Geen beweging in te twijfel Zwaargenoten, zwaargenoten nou Ik wil wat doen, Someone please call 911 Yeah, De van Zandvoort ook op tv. Zie je van TV, op kanaal 45. been waiting for a day and night can step aside It ain't something you can buy Ain't got nothing to do with loving mine Privacy to do with time Baby, I'm just to singing, I'm standing by my You get away, tussen van en zee, en Zandvoort. FM Zandvoort. Zandvoort. Six days a week is way too much I'm gonna make a great escape Don't wanna let it get away I'm forgetting my beat up motor Started up and head for the green Around this countryside In the summer I've never been I'll stop Kiss my blues goodbye Even via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks weer. 4 Maar nu eerst het NOS nieuws van...